Een spoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De kiescommissie van Venezuela heeft bevestigd dat de Verenigde Oppositie een tweederde meerderheid heeft gehaald bij de parlementsverkiezingen die zondag werden gehouden. Een dag na de verkiezingen was al duidelijk dat de oppositie een ruime overwinning had geboekt, maar het was niet duidelijk hoeveel zetels de oppositiepartijen precies hadden gehaald. Door de tweederde meerderheid kan de oppositie het de president heel lastig gaan maken. Zo kan het parlement een referendum uitschrijven over de president en de grondwet herschrijven. Een overgrote meerderheid van het Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met een voorstel om het visumvrij reizen naar de VS deels aan banden te leggen. Door de maatregelen moeten mensen die de afgelopen vijf jaar Irak, Syrië, Iran of Soedan hebben bezocht een visum aanvragen. Het voorstel is ingediend omdat de daders van de aanslagen in Parijs zonder visum naar de VS hadden kunnen reizen. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump pleitte maandagavond voor een inreisverbod voor moslims. Hij kreeg veel kritiek op die uitspraken, niet alleen van het Witte Huis, maar voor veel conservatieve republikeinen. De sfeer bij de onderhandelingen op de klimaattop in Parijs is boven verwachting positief, melden bronnen aan de NOS. Er ligt sinds zaterdag een ontwerptekst, maar daarin was nog geen overeenstemming bereikt over honderden onderwerpen. Volgens bronnen gaat het de Fransen lukken om dat aantal terug te brengen tot maximaal 20. Vanmiddag moet er een nieuwe tekst klaar liggen en daarna komen dan alle landen weer bij elkaar om verder te onderhandelen. Dat kan dan weer de hele nacht gaan duren. Voorzitter van de klimaattop, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius, wil donderdag klaar zijn met de onderhandelingen. Daarna moeten juristen en vertalers met de tekst aan de slag. En vrijdag om vijf uur zou er dan een getekend akkoord moeten liggen.